Dagblad Spits schrijft dat een vrouw deze zomer naar M belde met informatie over een steekpartij waarbij een Rotterdammer om het leven kwam. Haar telefoon werd op dat moment afgetapt door de opsporingsdiensten omdat die haar zagen als een belangrijke getuige van de steekpartij. Daardoor kwam het telefoontje tegen het protocol van justitie in, toch in het strafdossier. De mogelijke daders van de steekpartij konden er zo achter komen wie de politie heeft getipt. De directeur van Meldmisdaad Anoniem vreest dat de reputatie van M als anonieme kliklijn op het spel komt te staan. In Amsterdam en Rotterdam heeft de politie gisteravond jongeren opgepakt die voor overlast zorgden in een bioscoop. In Amsterdam werd een complete zaal met ongeveer 60 bezoekers ontruimd. Onder hen waren tientallen jongeren die voor overlast zorgden. Drie van hen werden gearresteerd vanwege belediging, vernieling en verstoring van de openbare orde. In Rotterdam was de sfeer zo dreigend dat de bioscoop besloot om na half negen niemand meer binnen te laten. Daar werd één arrestatie verricht. Volgens de politie in de beide steden had de onrust te maken met het islamitische suikerfeest waarmee het einde van de vaste maand Ramadan wordt gevierd. Het is dan vaker onrustig. Oudere organisaties en verenigingen van mantelzorgers pleiten bij de Tweede Kamer ervoor om het aanbouwen van een huis op eigen erf vergunningvrij te maken. Volgens de organisaties duurt het vaak lang voordat een gemeente toestemming geeft voor het aanbouwen van een huis voor een hulpbehoevende vader of moeder. In Kruis.tv stelden ze dat mantelzorg daardoor onnodig zwaar wordt. Ook zou de hulpbehoevende ouder daardoor toch vaak opgenomen worden in een instelling, terwijl het anders had gekund. In 2004 zijn de regels voor het aanbouwen wel versoepeld, maar in de praktijk hebben gemeenten daar weinig mee gedaan. Organisaties worden gesteund door onder meer de Raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten en Vereniging Eigen Huis. De organisaties bieden dinsdag de Tweede Kamer een petitie voor het bouwen zonder vergunning aan. Dan nog het weer. Vannacht dichte mist die tot in de ochtendspits kan blijven hangen.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 he shall find. I've been with you through all time.